Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In een voorstad van de Zweedse hoofdstad een man omgekomen bij een explosie. Volgens Zweedse media vond hij bij de ingang van een metrostation... een handgranaat op de grond die daarop explodeerde. Een vrouw raakte gewond. De Zweedse politie gaat niet uit van een terroristisch motief... en zegt dat er nog geen verdachten in beeld zijn. De politie haalde het afgelopen jaar 130 Nederlandse kinderen uit misbruikssituaties... na de vondst van kinderporno. Het aantal meldingen over kinderporno die wordt geüpload en gedownload door vermoedelijk Nederlandse gebruikers blijft explosief stijgen, blijkt uit cijfers van de politie. Vorig jaar waren er 18.000 meldingen, het jaar ervoor 12.000. De politie heeft een verdachte opgepakt vanwege de aanrijding van een fietster gisteravond in Eindhoven. Het is een man van 29 jaar zonder vast woonadres en hij was na de aanrijding doorgereden. Hij heeft zich vanochtend op het bureau gemeld. Uit een eerste onderzoek blijkt dat zijn rijbewijs al enige tijd was verlopen. De vrouw die werd geschept toen ze met haar fiets een kruising overstak... raakte zwaar gewond. Inmiddels is ze buiten levensgevaar. In Eemnes zijn vanochtend gewonden gevallen bij een vechtpartij... waarbij mensen zijn geslagen met honkbalknuppels. Ook een auto is vernield. Er waren meerdere gewonden. Een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft vier mensen aangehouden. De Australische stad Sydney beleeft een van zijn warmste dagen ooit. In de miljoenenstad werd het vandaag ruim 47 graden. In en rond Sydney is op meerdere plaatsen de stroom uitgevallen... en de luchtkwaliteit is er matig. Ook is op sommige plekken het asfalt gesmolten. Het ATP-tennistoernooi in Sydney is vanwege de warmte gestaakt. Het weer, het is hier een stuk koeler, 2 tot 4 graden. Maar door de noordoostenwind voelt het nog een stuk kouder aan. Het is droog en op de meeste plaatsen vrij zonnig. Morgen opnieuw zonnige periode bij een graad of 3.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 beaches from Nirvana and the way that they look. And the crooks are on the island to kill and to keep on They're burning seven with of plastic and it seems to be working. Is that the best that I can do?